De inwoners zeggen dat het luchtalarm pas ruim een half uur later afging. Na het ongeluk met het salpeterzuur gingen zeven mensen naar het ziekenhuis. Daar bleek dat ze niets hadden opgelopen. De Mexicaanse griep verspreidt zich snel, maar volgens het RIVM is er nog steeds sprake van een milde epidemie... Steeds meer mensen melden zich bij de huisarts en ook het aantal ziekenhuisopnames is afgelopen week fors toegenomen. Deze week overleden zeven mensen aan de griep, onder wie twee jonge kinderen. Volgens het RIVM is er voor jonge kinderen geen reden tot extra bezorgdheid. De economieën van de grote industrielanden zijn zich duidelijk aan het herstellen. In de eurolanden en in China is zelfs sprake van groei. Dat constateert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO. E Volgens de organisatie hebben alle grote economieën het dieptepunt dat begin dit jaar werd bereikt nu duidelijk achter zich gelaten. De politie van Eindhoven heeft afgelopen nacht vijf militairen opgepakt na een ruzie. Drie van de militairen werden een café in het centrum uitgezet en gingen buiten op de vuist met de beveiliging. Later bemoeiden meer mensen zich ermee. De politie voerde enkele charges uit en uiteindelijk moesten vijf militairen mee naar het bureau. De Franse politie is met mannenmacht op zoek naar een chauffeur van een geldtransportwagen. De man reed gisteren weg toen zijn collega's geld ophaalden bij een bank in Lyon. In de wagen lagen 40 tassen met 11 miljoen euro aan bankbiljetten. De wagen werd een paar uur later leeg teruggevonden. De politie gaat ervan uit dat de man de roof heeft gepland... omdat hij zijn huis en bankrekeningen van tevoren had leeggehaald. Het weer wisselend bewolkt en soms een bui... Vanavond meer wind, meer bewolking en in het westen regen.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 Don't go now, please, yo, I don't know. Shut up, shut up, just shut up, shut up, shut it up, just shut up, shut up. Stop the talking, baby. I start walking, baby. Stop the talking, baby start walking, baby. Stop talking, baby. Start walking, baby. Stop the talking, baby. Start walking, baby. Stop the talking, baby. Start walking, baby. Stop the talking, baby. Start walking, baby. Stop the talking, baby. Start walking, baby. Stop the talking, baby. walking, baby. Stop the yapping, baby. What happened, baby? Stop the talking, baby. Stop walking, baby. Stop the yapping, baby. What happened, baby? Is that all there is? Is that all there is? Is that all there is? Is that all there is?